Het is weer al gebeurd, je hebt je weer eens helemaal vergist. Een pot met paarse pillen en een vliegende bol, alles wat je eet is verkwist. Kijk eens even op de zolder, er is weer een formule kwijt. Vergis je niet, professor Gobelijn, waar is nu toch weer je verstand? Vergis je niet is een rode lijn, want jij bent de zinste van het land. Kinderen zijn slim, volwassenen dom. Je draait weer alles op zijn kop toch altijd gek, je vindt van alles uit. Wat komt daar vandaag weer uit? Zijn het lange neuzen? Of vliegen mensen in het rond? Vergis je niet, professor Gobelijn, is nu toch weer je verstand? Vergis je niet, professor Gobelijn, want jij bent de slimste van het land. niet weet nu eens meng met twee koffielepels hoog en een glas appelsap. En alles is flink door elkaar schud. Dan kreeg ik misschien, als ik mij niet vergis, het anti-ontploffingsserum dat alle bommen onschadelijk maakt. <laughs> Zijn het lange neus. Of vliegen mensen in het rond? is je niet professor Gobelijn, waar is nu toch weer je verstand? Ik heb mij weer vergist. Vergis je niet, professor Gobelijn, want jij bent de slimste van het land. Waren het nu twee koffielepels of waren het er nu acht? Oh, ik weet het niet meer. Ik nog eens proberen. <laughs> Nee, ik heb mij vernist. kunnen helpen. Nog, nog eens proberen. koffie koffielepels misschien.